ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ondanks alle maatregelen en waarschuwingen klikken we nog steeds massaal op phishing-linkjes. Mijn collega's konden meekijken met een hackersgroep uit Nigeria... omdat die zelf de beveiliging ook niet helemaal op orde hadden. Verslaggever Joost Schellevies heeft de scammers dus geskimd. Ja, ze zijn echt in phishing getrapt die wij ze hebben toegestuurd. Ehm, hebben hun logingegevens daar ook achtergelaten. Dat was ook niet zo'n heel sterk wachtwoord. Ja, je, kunt het bijna niet verzinnen. Eh, we zijn er helaas niet achtergekomen wie het zijn... Maar we weten dus wel dat ze in Nigeria zitten en aan de lopende band mensen, eh, vooral in Nederland, maar ook daarbuiten, uh, hacken. Ja, de bende probeerde social media accounts te gijzelen en gebruikers moesten betalen om weer in te kunnen loggen. Medewerkers in de zorg leggen vanmiddag om twee uur het werk twee minuten neer. Ze maken zich zorgen over geweld en agressie op hun werk. Vorige maand werd een medewerkster van een GGZ-kliniek in Heerlen in Limburg neergestoken. En zij overleed later in het ziekenhuis. En komende zondag is het Bevrijdingsdag. En dat betekent natuurlijk dat weer een paar artiesten als ambassadeur van de vrijheid de helikopter pakken om langs alle festivals te gaan. En een van die artiesten is zangeres Wende. Naast optreden gaat zij ook actie voeren. En dat doet ze voor een vrouw die nu in Saudi-Arabië is veroordeeld tot 11 jaar cel... omdat zij opkwam voor vrouwenrechten. Ze sprak met haar zus, die gevlucht is uit het land... omdat ze daar niet in vrijheid kan leven. It's uh, not normal life, not freedom. Just I want my right. En om aandacht te vragen voor de situatie van die zussen en meer vrouwen in Saudi-Arabië heeft Wende een actie bedacht. Per concert ga ik een petitie ondertekenen voor mensen die gevangen zitten. Omdat hun de mond gesnoerd is. Omdat zij opgekomen zijn voor meer vrijheid. En ik denk dat wij onze vrijheid het beste kunnen vieren door die voor een ander mogelijk te maken. Ja, naast Wende zijn ook Cloud, Fleming en Sonjeu ambassadeurs van de vrijheid dit jaar. Het weer dan nog. Eind van de middag en vanavond komen er pittige buien aan met ook kans op hagel en onweer. Maar tot die tijd is het een prima lentedag. Droog en flink wat zon bij 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de vesting en Hilversum-Noord 3 kilometer file. Op de A10 Watergaasmeer richting Knoop het Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart 5 kilometer file.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 I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Says I don't need you, so you don't approve, but who asked you to? Hey! do a good job. No way. One, two, three, rap. Come on, everybody, don't need this I am a man. Job job, you can tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, just stop. Don't rock. If you're a pub man or a club man, maybe a jet black guy with a hip hop white cool cat with a chill behind.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 Libanon krijgt van Brussel een miljard euro als dat land migratie naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat afgesproken met Libanon. De laatste tijd stijgt het aantal Syrische vluchtelingen dat vanuit Libanon naar EU-lid Cyprus probeert te komen. De man die dinsdag in Londen mensen aanviel met een zwaard is aangeklaagd voor moord. Vandaag wordt hij voorgeleid. Bij de aanval kwam een jongen van 14 om het leven. Vier anderen raakten gewond. De beroepsorganisatie voor zorgmedewerkers, nu 91, roept de achterban op om vandaag om 2 uur 2 minuten niet te werken. Aanleiding is de steekpartij bij een GGZ-instelling in Heerlen. Daarbij kwam een GGZ-medewerker om het leven. Het weer. Eerst droog en zonnig en 18 tot 25 graden. Maar in de loop van de middag slaat het weer om met vanuit het zuiden en oosten stevige buien met onweer.